Sit van der Linde met het NOS-journaal. Demissionair minister Bruin Slot spreekt zich uit tegen een eventueel Israëlisch offensief in het uiterste zuiden van de Gazastrook. Volgens meerdere bronnen voert Israël steeds meer luchtaanvallen uit op de stad Rafah, waar veel Palestijnen naartoe zijn gevlucht. Volgens Bruin Slot zal grootscheeps militair optreden in de drukbevolkte stad leiden tot veel burgerdoden en een grotere humanitaire ramp. Ze noemt het essentieel dat er snel onderhandeld wordt over een wapenstilstand. Dat is volgens haar ook in het belang van de mensen die gegijzeld worden door Hamas. Nieuw Sociaal Contract organiseert de komende tijd twee ledendagen om de stukgelopen formatie te bespreken. De partij brak de formatiepoging met PVV, VVD en BBB voortijdig af. Dat besluit is niet lichtvaardig genomen, staat in een brief aan partijleden. Volgens voorzitter Ben van Bochelen willen NSC-leden weten waar ze staan. De leden worden op twee momenten bijgepraat, aanstaande vrijdag in Zwolle en een week later in Breukelen. In Duitsland is een man van 20 onder een praalwagen terechtgekomen en overleden. Het gebeurde in Sankt Gorshausen, zo'n 100 kilometer ten westen van Frankfurt... na afloop van een carnavalsoptocht. De man probeerde in de wagen te stappen, maar hij kwam tussen de wielen terecht... op het moment dat de wagen wegreed. De Britse koning Charles zegt dankbaar te zijn voor de steunbetuigingen die hij heeft gekregen sinds bekend werd dat hij kanker heeft. De berichten doen hem goed, meldt het paleis. Maandag werd de diagnose van de koning bekend, al is niet gezegd welke vorm van kanker hij heeft. Charles noemt het hartverwarmend dat de publiciteit ook heeft geleid tot meer aandacht voor organisaties die kankerpatiënten ondersteunen. Tijdens zijn behandeling zal Charles geen publieke taken verrichten. Het weer. De dag begint met lichte regen in het noorden. Vanuit het zuiden wordt het droger en breekt soms de zon door. Vanmiddag toch weer enkele buien en dan wordt het zo'n 10 graden.